en het Sociaal en Cultureel Planbureau traden niet eerder samen naar buiten. Ze zeggen dat de tientallen miljarden die het kabinet uitgeeft... ook moeten worden gebruikt om al langer bestaande problemen op te lossen. Zoals de groeiende sociale kloof in Nederland en de klimaatverandering. De politie heeft 80 mensen opgepakt die bij de Tweede Kamer betoogden. Daar werd gisteren en vandaag over de coronawet gesproken. De politie had de betogers al verschillende keren opgedragen om weg te gaan. Gisteren werden er al 15 mensen opgepakt. In het Kamerdebat bleek vandaag dat een Kamermeerderheid de nieuwe coronawet steunt. De jonge klimaatbeweging staat op nummer 1 in de duurzame 100 van Dagblad Trouw. Voor het eerst staat er niet een persoon op de eerste plek, maar een hele beweging. Bij de jonge klimaatbeweging zijn meer dan 50 verschillende jongerenorganisaties aangesloten... die klimaat- en duurzaamheidsbeleid willen beïnvloeden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 32 jaar uit verschillende hoeken van de samenleving. De jury prijst de actiebereidheid van de jongeren, maar ook dat ze constructief en opgewekt te werk gaan. Het bnn varenprogramma programma Over Mijn Lijk heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Tim Hofman volgt erin vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hofman kreeg ook de prijs voor beste presentator. Chantal Jansen, die voor beste presentatrice. Zij kreeg de televisierster voor de zesde keer, een record. Het weer, eerst nog hier en daar een bui, maar in de nacht steeds meer opklaringen. Minima tussen 5 en 12 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het westen nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 15 graden.